Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De PVV komt in Limburg in het provinciebestuur. De partij heeft een bestuursakkoord bereikt met het CDA en de VVD. Daarmee wordt Limburg de enige provincie waar de PVV zitting neemt in gedeputeerde staten. De VVD levert één gedeputeerde en het CDA en de PVV elk twee gedeputeerden. De Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen is er trots op dat haar partij gaat meebesturen... De PVV werd bij de afgelopen verkiezingen voor Provinciale Staten in Limburg de grootste partij. In het hele land worden de oorlogsslachtoffers herdacht. Dat gebeurt onder meer op de Dam in Amsterdam en op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Eerder vandaag legden premier Rutte en de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer kransen bij de erelijst van gevallenen in de hal van de Tweede Kamer. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn bij de dodenherdenking in Amsterdam. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de paniek die vorig jaar op 4 mei werd veroorzaakt door de damschreeuwer. De politie heeft vijf medewerkers van een overslagbedrijf in de Rotterdamse haven opgepakt. Die worden verdacht van cocaïnesmokkel en witwassen. Ook twee vrouwen zijn verdacht in deze zaak. Sommige verdachten bleken dure huizen, auto's, boten en kunst te hebben. Bij huiszoekingen op tien locaties vond de politie onder meer 650.000 euro aan contanten, cocaïne en wapens. Het onderzoek begon vorig jaar nadat de politie had ontdekt dat twee havenwerkers erg veel luxe goederen hadden. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof wil dat er arrestatiebevelen worden uitgevaardigd voor drie Libiërs. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid tijdens de opstand tegen het regime van kolonel Gaddafi. Namen heeft de aanklager tot nu toe niet genoemd. Hij zegt dat er bewijs is dat de veiligheidsdiensten van Gaddafi systematisch hebben geschoten op vreedzame demonstranten de rechters van het strafhof beslissen binnenkort of de arrestatiebevelen tegen de drie Libiërs worden uitgevaardigd. Het weer, vanavond helder, vannacht in het binnenland lichte vorst, morgen zonnig met maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. De Verdorp. En op de dit is A20 hoek van de passet van Land Gade de Boda is een V. Dit zijn aangekondigd. Dus West westen wordt er snelheid gecontroleerd Gauw weer op de A9. Alkmaar Solveen tot tussen knooppunt over de verkeersinformatie Meer en Batuverdorp. En op de A20 hoek van Holland Gouda is een flitser aangekondigd tussen Westerlee en Gouda.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 occurred to me With all the wrong turns that I've made I'm right where I should be But I go back there from time to time Looking for that peace of mind and Find it's always just a dead end road Yeah, that was 20 years Two husbands ago hij heeft het geschreven en eh, Dwight Jokum, hij heeft het op de cd Under the Covers gezet.